Kirsten Klomp met het nos met PVV-leider Wilders. Na afloop noemde Wilders het een interessant gesprek met een minder plezierige afloop. Hij zegt dat Schippers hem heeft gevraagd of hij met VVD-leider Rutte en CDA-leider Buma wil praten over het herstel van vertrouwen. Omdat die twee partijen niet met de PVV willen regeren, ziet Wilders niets in zo'n gesprek. Morgen praat Schippers voor het eerst met de leiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks samen. Ze wil kijken of een kabinet met die vier partijen een optie is. Bij een luchtaanval in het noorden van Syrië zijn maandag zeker 33 vluchtelingen omgekomen. Ze zaten in een schoolgebouw. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat de coalitie onder leiding van Amerika verantwoordelijk is voor de aanval. Vorige week kwamen al meer dan 40 burgers om bij een luchtaanval in Noord-Syrië. Axo Nobel wijst opnieuw een bod van concurrent PPG af. Het Amerikaanse PPG biedt nu 22 miljard euro. Dat is ruim een miljard meer dan het eerste bod. De directie van AXO vindt het bod nog steeds te laag... en zegt dat een overname niet in het belang is van de aandeelhouders en het personeel. Een overname zou het ontslag van duizenden werknemers kunnen betekenen... zegt het verf- en chemiebedrijf. De politie houdt er rekening mee dat een vrouw die gisteren in Uithoorn van een flat sprong... kort daarvoor een meisje van drie heeft neergestoken. De peuter ligt in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. De vrouw overleefde de sprong niet. Volgens de politie in Uithoorn was een overbuurvrouw van het kind... en had ze een geschiedenis van verwardheid. Voetbalclub Go Ahead Eagles heeft trainer Hans de Koning op non-actief gezet. De 56-jarige Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten... De club uit Deventer staat op dit moment op de laatste plek in de eredivisie. Het weer zonnig en in de loop van de middag meer bewolking. Ongeveer een graad of 12.